Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie onderzoekt discriminerende of racistische opmerkingen op sociale media. Ze werden geplaatst tijdens de live-uitzending op tv van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De politie gaat samen met het Openbaar Ministerie bekijken of de opmerkingen strafbaar zijn. Pas na een halve dag was het bij alle betrokkenen duidelijk wat er precies was gebeurd met de aanvaring van een binnenvaartschip bij de stuw bij Graven. Dat blijkt uit een evaluatierapport van een onderzoeksbureau. Bestuurders in Gelderland hadden sterk aangedrongen op een evaluatie... omdat ze vonden dat ze veel te laat op de hoogte waren gebracht van het ongeluk. Aan de Brabantse kant van de Maas werd groot alarm geslagen... terwijl het in Gelderland stil bleef. volgens de onderzoekers waren er unieke en zeer moeilijke omstandigheden bij de aanvaring. Zoiets was namelijk nog nooit gebeurd. En ook was er dichte mist en was het onduidelijk bij de hulpdiensten... of graven in Brabant of Gelderland ligt. De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het nieuws over Ajax-speler Abdel Nouri. Vanmiddag bleek dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft overgehouden aan hartritmestoornissen tijdens een oefenwedstrijd. Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is nihil. Fans van FC Utrecht zongen de speler van 20 toe tijdens de Europa League-wedstrijd op Malta. Verschillende ere- en eerste divisieclubs hebben hun steun betuigd op sociale media. En er is geen concrete dreiging van een aanslag tijdens het EK vrouwenvoetbal dat dit weekend begint. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de stadions, zoals meer politie en scherpere controles. Het weer nog. Het wordt een heldere nacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen trekken er vanuit het westen enkele buien over het land met kans op onweer. Ook schijnt de zon af en toe bij 18 tot 22 graden.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 We gaan beginnen aan het tweede uur van eh, nog een uurtje New Age muziek. De eerste eh, album gloedje nieuw van Jim Stubblefield, goede bekende van ons, met Gist, Guitar Mystic. Ja, ja, het is allemaal eh, heel uh, mythisch en, en, en nog wat meer zijn. Hè? En daarna komt eh, Pieter Calandra met zijn nieuwe album The Road Home. En daarna nog een heleboel andere werkjes natuurlijk. Een eh, stuk of 14, 15. Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.info. Dan vind je een pop-up player en als je daarop drukt, dan kan je 24 uur luisteren naar uh, nieuwheidsmuziek.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 En su melodía lleva la alegría de su cubanía y quien lo diría. Mi cha cha cha vive, mi cha si lo quiere vacilar. Ay, tengo ante mí un cha que dice más de cuatro mil. I'm Guru Jas from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio.